Maar er ging van alles mis bij de klinieken, zegt mijn collega Judith van Nieuwsuur ze gebruiken zelf veel vaker dat sperma dan ze hebben afgesproken met elkaar als beroepsgroep. Dus ze gebruiken het zelf gewoon meer dan 25 keer eh, bij, bij vrouwen. Terwijl dat eigenlijk maar de, afspraak is. Eh, en ze hebben ook nog eens een keer onderling sperma uitgewisseld. Dus ze hebben dus tussen de klinieken. Dus dan raak je natuurlijk het overzicht kwijt. En nu zijn al die dingen naar boven gekomen omdat sinds 1 april de wet is veranderd. Daardoor zijn alle klinieken aan elkaar gekoppeld en kan er beter bijgehouden worden hoeveel nakomelingen zaaddonoren verwekken. Het bedrijf achter de helikopterrondvlucht in New York... waarbij eind vorige week een Spaans gezin en de piloot omkwamen... stopt per direct. Dat melden Amerikaanse media op basis van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Volgens deze senator van New York voldoen veel rondvluchtbedrijven... niet aan de veiligheidseisen en krijgen ze nu verrassingscontroles. Een ramp inspection is a surprise inspection. They show up unannounced and check if things are on the level. De Johan de Witlaan in Den Haag is sinds afgelopen nacht dicht voor al het verkeer. Er zijn afzettingen en een slagboom neergezet. dat is een belangrijke en drukke weg in Den Haag. Er komen tijdelijke gebouwen te staan voor de NAVO-top. Die is in eind juni. Begin augustus moet de weg weer open gaan. En wielrenner Mathieu van der Poel is woedend na een bizarre actie van een toeschouwer. Gisteren kreeg hij tijdens wielerwedstrijd Parijs-Roubaix een volle bidon naar zijn hoofd geslingerd. Hij noemt het een poging tot doodslag. Ja, ik hoop eh, dat ze me identificeren en een proces aan doen. Want ik krijg tegen 50 per uur een volle bidon op mijn gezicht. En dat is goed om een kaak te breken, dus dat kunnen we niet laten passeren, zoiets. Ja, ondanks de vliegende bidon won hij de wedstrijd wel. Heb ik het weer nog voor je. In het noorden gaat de zon vandaag volop schijnen.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 I'ma meet this chick, probably treat this chick more better. Cause if you ain't no thugs and ladies go together, poppin' my collar, partner, who in the spot, baby, rule in the spot, in the mug, in the watch, me. Half of y'all hate me, half y'all love me. The ones that hate me only hate me cause they don't trust me, and they say I'm lucky. You think I got time to blow all this dough and do all these shows on flight in the llama charging white rugs? Uh oh, another episode. Do I do? To everybody that be living it up, we say. What? I and all my ladies that be giving it up, uh. What? Yeah, To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up, my uh. Love. Ladies want a holiday, is acting. That's why they show love with more passion than average. And I ain't mad at Never leave you alone. It's it's song when I'm home, like a song when I'm gone. We both grown, both got minds of our own. Plus we hit it off at first sight like love jones. Bitches, mini zones, baby lover, yo, hate it all. From prissy women to women that's overshadowed. But you know the ruby, living it up. Ain't got all of y'all giving it up. I like little ooh, baby, how cute are you? With a body that rides on sexual, I got a stick I ride right next to you, doing donuts and cuts. Then I open it up on the freeway, hand on the wheel, foot on the clutch. Rule, baby, not giving it up. I do to everybody that be living it up, we say what I do, and all my ladies that be giving it up. Uh, what you do, to everybody that be living it up, we say what do I do, and all my ladies that be giving it up. My uh, love come on, we get right. Come on, we get live. Come on, we can ride. Live your life. Love you so sexy. I just want you next to me. Your whole vibe's like a sign in ecstasy. This ain't nothing but an ink thing, baby. I know the world is going crazy. I want to feel your passion. Come when you act, laugh when you cry, cry when you laugh. But it ain't nothing happen. Home girl got a little uptight, turned on lights and started crashing. The radio blasting between me and you. But you ain't on the low with the freezing you do. Girl, I thought you knew what I do. You know I know what Cause it ain't a good night if you don't act right. Like Teddy P, let's turn off the lights and grind it out. Taking no time out till the sun come out. <laughs> Let me find out. To everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, oh. What you do. To everybody that be living it up, we say what be giving it up. My love To everybody that be living it up, we say. What I do. And all my ladies that be giving it up. Oh. What you do. To everybody that be living it up, we say. What do I do? It's my time, Rule baby. Yeah. Do a roll. Uh. Do I do? Low key. <laughs> we are. And you can, you can dance.